met het nws Journaal. De Raad voor de Rechtspraak ziet niets in het wetsvesten wil dat gevangenen hun verlof meer verdienen. En dat gedetineerden niet meer automatisch in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Volgens de Raad werken de huidige regels goed. Het systeem van nu scoort goed op het terugdringen van de kans op herhaling. Het kabinet trekt de komende drie jaar 340 miljoen euro uit om ouderen te begeleiden die in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Minister De Jonge wil dat meer ouderen zelfstandig kunnen thuis blijven wonen. Hij zegt er wel bij dat verhuizen soms noodzakelijk zal zijn... als het oude huis niet geschikt is voor bijvoorbeeld een rollator. Ook kan het zijn dat er moet worden verhuisd omdat er te weinig winkels in de buurt zijn. Bij een schietpartij in Apeldoorn is een dode gevallen. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd, meldt de politie. De schietpartij was rond kwart voor elf in of bij een appartementencomplex. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. De politie heeft de bestuurder van het witte bestelbusje aangehouden... dat vannacht inreed op een groep festivalgangers van Pinkpop. Het gaat om een man van 34 uit Heerlen. Bij de aanrijding viel één dode, een man van 35 uit Heerlen. Drie andere festivalgangers, twee mannen en een vrouw... raakten zwaar gewond en zijn in kritieke toestand. Het gebeurde rond vier uur vanochtend bij de ingang van een van de campings voor Pinkpopgangers. Het is nog onduidelijk of de bestuurder met opzet op de mensen inreed. Na het incident reed hij door. De verdachte heeft vanochtend zelf de politie gebeld en is aangehouden in Amsterdam. Ook het busje is gevonden, daar wordt technisch onderzoek aan gedaan. Het weer, eerst nog bewolkt en wat regen. In het westen ook wat zon.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 Where do I go to fall from grace? God put a smile. style and gave you grace and put a smile upon your face. Trying to talk to you, darling. Try to walk with you, darling. Do you hear me?